Van 12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-show. Tegen Geert Wilders blijkt er veel belangstelling te zijn van internationale media. Veel journalisten van buitenlandse persbureaus en kranten... zijn naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol gekomen... om de PVV-leider te horen spreken. Hij doet vanmiddag het laatste woord. De uitspraak in deze zaak is op 9 december. Niet alle spoorbedrijven gaan hetzelfde om met een boeteregeling... die is afgesproken als treinreizigers met een abonnement vergeten in te checken. Dat zegt de ombudsman voor het openbaar vervoer, het OV-loket. Abonnementhouders kunnen drie keer per jaar een boete terugvragen. In de praktijk blijkt dat NS geen boetes uitdeelt... en dat Arriva de afspraken op verschillende manieren toepast. Daar moet meer lijn in komen, vindt het OV-loket. De man die met een filmpje denkpolitica Sylvana Simons heeft bedreigd... heeft gezegd dat hij de video in zijn eentje heeft gemaakt. De man van 37 wordt vervolgd wegens bedreiging maar is wel weer vrijgelaten na verhoor. Zijn computer is in beslag genomen en zijn woning in Kudelstaart in de gemeente Aalsmeer is door de politie doorzocht. Facebook experimenteert met software om berichten te kunnen censureren. Als dat lukt kan Facebook het platform uitbreiden naar China, schrijft de New York Times. Zo'n censuurfunctie is controversieel omdat die tormt aan de vrijheid van meningsuiting. Het is een van de redenen waarom Google al jaren niet meer actief is in China. De man uit Valkenburg heeft vannacht een ziekenauto gestolen bij de ambulancepost in Maastricht. Daarmee ging hij met zwaailicht en sirene over de A2 rijden. Bij een tankstation in de buurt van Born stopte hij. In de winkel eiste de man sigaretten. Toen de verkoper dat weigerde, stal de man wat spullen en vervolgde hij zijn rit. De politie heeft hem daarna klemgereden op de A2 en opgepakt. Het weer vanochtend in het zuidwesten wat regen. Vanmiddag klaart het vooral in het oosten op, wordt het ongeveer 11 graden. Vanaf morgen is het droog met geregeld zon en een matige noordoostenwind. maximaal gaat omlaag naar 6 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er is wat vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12...